Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena.